Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Centraal Plan zijn dat alle politieke partijen enthousiast reageren op de doorberekeningen van hun verkiezingsprogramma's en conclusies naar zich toe trekken. Volgens het CPB is het logisch dat elke partij er een eigen draai aan geeft en een selectie maakt. Het Centraal Planbureau houdt de reacties van de politieke partijen wel in de gaten, maar zal alleen uitspraken verbeteren die uit hun verband zijn gerukt. Volgens de rekenmeester lijkt daarvan op dit moment nog geen sprake. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor het verkrachten en doden van de 10-jarige Jennifer uit Rotterdam. De 26-jarige verdachte Anthony K. heeft het doden van het meisje bekend, maar zegt dat hij haar niet heeft misbruikt. Hij zou in oktober ruzie met Jennifer hebben gekregen over een bioscoopbezoek. Hij zou door het lint zijn gegaan en het meisje hebben gewurgd. Twee dagen later vond de politie het lichaam van Jennifer in zijn kelder na een grote zoekactie. Het Nederlandse automerk Spijker gaat samenwerken met de Chinese autofabrikant Youngman. De Chinezen kopen voor 10 miljoen euro bijna 30% van de Spijker aandelen. Ook gaan Spijker en Youngman samen nieuwe auto's ontwikkelen. Spyker-topman Victor Muller kent de Chinezen goed. Vorig jaar probeerde Youngman het toenmalige bedrijf van Muller, Saab, van de ondergang te redden. Uit een weiland in Linden in Gelderland zijn drie oneetbare schapen gestolen. Beesten waren net ingeënt tegen de besmettelijke veeziekte rotkreupel. Ze mogen daarom de komende twee maanden niet worden gegeten. Vooral kinderen kunnen ernstig ziek worden van het schapenvlees. De politie vermoedt dat de schapen zondag ter plekke zijn geslacht, omdat er bloed is gevonden bij het weiland. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Temperatuur 21 graden in het noorden tot 23 in het zuiden van het land. Morgen in de ochtend bewolkt en af en toe regen, in de middag droog en opnieuw zonnig. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Dordrecht en Knoop het Klaverpolder staat 6 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht.